Volgens politiek verslaggever Wilco Boom willen ze mensen tegemoetkomen. Binnen de coalitie wordt in elk geval gedacht aan het verlagen van de belasting op arbeid. Eh, beter bekend als de inkomstenbelasting. En dat dan in ruil voor een hogere vermogensbelasting. Dat zou de, de koopkracht van veel mensen vooruit kunnen helpen. Vandaag werd bekend dat boodschappen zo'n 20% duurder zijn dan een jaar geleden. In Uden, in Brabant, is een vrouw om het leven gekomen in een parkeergarage. Volgens Omroep Brabant kwam ze met haar scootmobiel klem te zitten onder een brandslangkast. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Hulpdiensten konden niets meer voor de vrouw betekenen. Een stuk van een belangrijke snelweg van en naar Spanje is dicht vanwege een bosbrand onderin Frankrijk. Het gaat om de A63 die van Bordeaux naar de Spaanse grens loopt. Het is een van de twee autosnelwegen die Frankrijk en Spanje verbinden. Veel Nederlandse vakantiegangers gebruiken die weg. Het is nog niet duidelijk wanneer die weer open gaat. En in het nieuwbouwdorp Hoef en Haag in de provincie Utrecht... zie je bij bijna elk huis een eentje hangen. Een slimme deurbel met camera. Niet zomaar, zegt deze buurtbewoner. Met de criminaliteit hier eh, ja, die toeneemt, eh, wordt steeds erger. Dus je wilt toch een beetje veilig wonen. En eh, ja, om een beetje het huis te beschermen en onszelf hebben we een camera genomen. In het dorp is de laatste tijd overlast. En kort na elkaar zijn er twee explosies geweest bij huizen. Er staat nu een politiepost, dan hangen extra camera's. Maar bewoners willen zelf ook wat bijdragen via hun deurbel. Ook eh, ja, dat je het opgeslagen hebt staan. Je kan altijd misschien terugkijken of bewijs vinden of iets zien of ja, wat ook wel weer met veiligheid te maken heeft. Volgens haar heeft de hele straat ineens deurbelcamera's gekocht en het helpt vast iets, zegt ze. En dan nog het weer vanavond. Lang warm, morgen opnieuw zonnig. Wat warmer dan vandaag. In het zuiden 33 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit Avenhoorn is de vertraging een kwartier.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 But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstance. Take the shackles off my feet so I can dance. I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you.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 Ik wil begrijpen waar het moeilijk begint te worden als altijd Zeg zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt Kijk om me heen, de nacht die beweegt Dans tussen donker en licht Achtergebleven, daar waar geweest Ik dans mijn ogen vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt een vijand of een vriend.